gezegd in de gemeenteraad van Goorlen. Er is namelijk een koersdocument voor de bouw van een nieuwe woonwijk van 420 huizen aan de A58. Er zijn bij de gemeenteraad veel zorgen en opmerkingen over de bouwplannen. En over de regelgeving.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 Geef je favoriete top 10 door via info.lokaleomroepgoorlen.nl op 25 november de Music Corner Classic presenteert de klassieke top 10. Inzenden kan tot 20 november. Lokale omroep Goorle, De omroep voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement.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 Ja, ik blijf, het, eh, ik blijf het zeggen. Ik denk dat ik het nou inmiddels een jaar of vier, vijf ken. En ehm, een van eh, de beste nummers ooit gemaakt door een dames trio. Ik, ik, blijf, ja, ik ben het er nog steeds mee eens. De Flirtations, voorheen heten ze de, de Gypsies. En eh, wat ik niet wist, ze bestaan nog steeds. Ja, dit trio bestaat al sinds 1960. Ik ga er even voor het eh, gemak van uit, want ik wist het zelf ook niet dat het in een andere bezetting is. Maar wat een plaat nog steeds. 50 jaar oud is het eh, dit jaar, komt in 1969. Flirtations and Nothing But A Heartache. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Break de Week. Het is woensdagavond, je zit aan de goede kant, de goede helft van de week. Het is 9 eh, oktober 2019. Het is 5 eh, over 9. En eh, tot 11 uur vanavond. Breek de week. Oh ja, ja breek. De week met de beste soul, funk en disco. Dit zijn de Jacksons. It was on the street, so we Jacksons. Dus inmiddels zaten ze al, eh, al lang bij eh, Epic, eh, al een jaar of tien inmiddels, hè, want ze kwamen natuurlijk van Motown als de Jackson 5. Dus was het het laatste album wat ze opnamen met ja, natuurlijk de grote ster van, van allen, Michael Jackson. Het album werd uitgebracht tussen zijn albums Thriller en Bad uit 1984. En ook de grote hit State of Shock staat erop met Mick Jagger. Maar dit is de titeltrack Laatste hit eh, hier in Nederland in de top 40 die ze scoorde, De Jacksons, in ieder geval met Michael Jackson dan. Hè. Dat, eh, lang niet gehoord, leuk. Torture. Ehm, ja, laten we eerlijk zijn. Koffie is altijd goed, maar... Ik heb hier, eh, in, dit geval heb ik koffie voor je in muzikale zing. Want zo heet dit trio. Dames trio. Uit de ethisch, lekkere disco. Dit is Casanova. enige succesje deed in Nederland helemaal niks. Maar hey, af en toe gewoon geinig om te draaien. Dit eh, Koffie, zo heet het uh, eh, dames trio. Uh, eh, uit 1980 komt het lekker disco plaatje Casanova. Ja, ondertussen is er ook gewoon nog steeds nieuwe muziek natuurlijk. En ja, dit is wat mij betreft een van de beste platen van, van het moment. niet alleen dit losse liedje zelf... maar ook gewoon het album zelf, want ze hebben een tweede album uit. Dat heet Run Home Slow van de Teskey Brothers. Dit is eh, daarvan een van de beste liedjes als je mij vraagt. Het is een beetje een, eh, een kruising tussen eh, With a Little Help for My Friends van Joe Cocker. En zijn, zijn, zijn versie, zijn hitversie. En natuurlijk Otis Redding met Pain in My Heart. Nou, dus hij maakte daar Paint My Heart van. En het is niet eens officieel de nieuwe single, maar het wordt wel door iedereen gedraaid. En ik, eh, ik, blijf ook bij mijn mening dat dit eh, toch wel samen met Billie Eilish de ontdekking is van 2019. De Tesky Brothers, nieuwe muziek, Paint My Heart. Heavy traffic. snowman's coming. Don't let it stay. I know I try harder every day. Brothers, nieuwe muziek, Paint My Heart. Tegenwoordig eh, word je natuurlijk al snel een, ja, een, nieuw, een, een, ja, een soort artiest genoemd, maar dan een nieuwe variant. Hè. Dit is dan de nieuwe Otis Redding. Wordt tegenwoordig vaak gezegd, de nieuwe dit, de nieuwe dat. Hè. Maar in dit geval, zo verschrikkelijk goed eh, vind ik dit. Zo schitterend mooi. Alleen dat einde is een beetje raar. Ja, in één keer stopt het dan. Eh, dat is hem dan. Teskey Brothers en, eh, Paint My Heart. En laten we eerlijk zijn, uh, die Otis Wedding, die is inmiddels ook natuurlijk 50 jaar dood. Ehm, kan natuurlijk nooit vervangen worden. Maar als je dan een nieuwe aan moet wijzen, hè, inmiddels na 50 jaar, dan zou dit er zomaar eens eentje kunnen zijn. John Teskey van de Teskey Brothers. Paint My Heart. Dit is Marvin Gaye, Love Party. To me, your extra special mellow. your heart and your soul and your purpose and your goals, your reasons and your rhymes and your seasons and your times on your family and your Bible and your knowledge of survival. op 1 eh, april, misschien is geen grap, eh, de dag voor zijn 45ste verjaardag. Dit eh, kwam van het, het één na laatste album dat hij uitbracht. Dat, even kijken, komt uit 1981. In Our Lifetime heet dat album. Daarvan kwam dit, dit albumtrekje, want het is niet zijn zin al geweest. Wel een heel lekker liedje. Love Party van Marvin Gaye. Begin dit jaar kwam er ook nog een postuum album uit van eh, Marvin Gaye. Wat hij dan tussen eh, What's Going On, zijn politieke album uitbracht en Let's Get It On. Dat was het meer geile, eh, geilere werk van meneer Gaye. Meneer Gaye de Geil heeft. goed. Lekkere disco plaatje, want het wordt een beetje omschreven als soulfunk, maar ik vind, nog, ik vind het eigenlijk meer disco hoor. Marvin Gaye en Love Party. Stereo MC's nu, ook leuk in mono. Connected. MC's, Britse band, bestaat nog steeds. maakt een beetje crossover van eh, dance en hip-hop. Kern van de groep bestaat uit eh, rapper en zanger Rob Birch, producer Nick Hallam eh, en uh, zangeres Kev Coffee en drummer Owen If. Die zijn ook vast onderdeel van deze formatie. En dit is toch wel een meest succesvolle single, denk ik. Connected. ze hadden het een jaar van tevoren hadden ze ook nog een vrij leuk liedje, Last in Music. Maar eh, geen één meer zo groot eh, als deze. Connected, eh, Connected, zo, Connected Stereo MC's. Ook leuk in, in mono. Nieuwe muziek ehm, heb ik hier voor je van Nona. Wordt een beetje de Nederlandse Amy Winehouse genoemd. Nou, qua stemgeluid zou je bijna zeggen dat ze het zelf is. Daisy Dukes, de nieuwe single van Nona. Daisy Dukes, fake hair, fake Hair clips, fake built legs. Put you down. Nederland. Het is eh, inmiddels een klein maandje oud. Ik dacht, eh, laat ik het eens draaien. Nona Daisy Dukes, dat is eh, de nieuwste single van deze mevrouw. Die inderdaad qua stemgeluid erg op Amy Winehouse lijkt. Quincy Jones nu en Stuff Like That. de legende. Ah, zoveel goede muziek eh, gemaakt die man. Dit was eh, een van zijn eigen producties. Met uh, eh, vocale Chaka Khan. Chaka Khan wat mij betreft altijd. En ook Ashford en Simpson. Stuff Like That. En ja, die Quincy Jones, hij produceerde natuurlijk ook heel erg veel voor anderen. Hij heeft natuurlijk bijna al het grote werk voor Michael Jackson gedaan. Maar ook Brothers Johnson bijvoorbeeld. En dit, dit, dit deed hij ook. Een van de twee nummer 1 van Donna Summer. De eerste was eh, I Feel Love. Nou, dat eh, werd geproduceerd door eh, Georgia Moroder. Quincy Jones die produceerde dit met een mega gigantisch score. Ik zal je zo meteen vertellen wie er allemaal in zit. State of Independence. origineel dat, eh, komt uit 1981. Dat is eh, van John Evangelos. Deze versie die werd eh, één jaar later uitgebracht. En ja, laten we eerlijk zijn, dit is de versie. Maar dat komt natuurlijk vanwege dat waanzinnige koor. Met onder, ja, Lionel Richie zat erin, Dionne Warwick, Diana Ross, Michael Jackson, Brenda Russell, Christopher Cross, Diane Cannon, James Ingram, Kenny Loggins en Stevie Wonder. Ze zaten er allemaal in. Christine Jones die belde ze op en ze wilden allemaal komen. Wat een plaat nog steeds. Wat een versie dit ook. Eh, de definitieve versie als je het mij vraagt. Donna Summer State of Independence, uh, Independence kwam van haar tiende album. zelfs uit het album met ook Love is in Control. Finger on the Trigger en eh, If It Were Just a Little. En zelfs Protection. Een nummer dat is geschreven door Bruce Springsteen. Maar dat kent niemand verder. Maar goed. is misschien leuk om volgende week dan een keer te draaien. Want kent helemaal niemand. Donna Summer en State of Independence. Komende vrijdag dan komt hij met een nieuwe single. En tot die tijd doen we het gewoon nog met deze, want die is ook heel fijn. Maki Kiwanuka, You Ain't The Problem. makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm on, you got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate time heals the pain. You ain't the problem. Ah ja, dit blijft ook fijn. Ik uh, kijk ook enorm uit naar dat nieuwe album. Michael Guinuga, You Ain't The Problem met dat mooie einde ook. Ah, hij heeft eh, nooit een foute plaat gemaakt, deze man. En eh, ik denk ook niet dat het snel zal gaan gebeuren, want ja... Los van het feit dat ik eh, fan ben van eh, De Beste Man. Maakt hij ook natuurlijk gewoon waanzinnige muziek. Laat we eerlijk zijn, dat kun je niet ontkennen. Michael Kimonuka, You Ain't The Problem. Eh, dat is de nieuwe single. De, de, nog nieuwere die komt dus komende vrijdag uit. Brothers on the slide. Working on the wrong side. What you gonna do? You can't win, so you know you must lose. You know Ja, dit is fijn. Ik hou hiervan. Moet ook eerlijk bekennen, ik ken het nog niet. Ik heb al ergens afgelopen weekend eh, ontdekt dit. Het is uh, eh, Psy Het is een uh, Britse funkgroep. Ja, want ze bestaan eh, nog steeds. Ja, tenminste, ze hebben echt het, eh, het, beste materiaal hebben ze gemaakt tussen 1971 en 1974. Dit kwam uit 1974. Eh, maar ze hebben inmiddels al een aantal reunies achter de rug. In 2006 kwamen ze weer bij elkaar. In 2012. En sinds 2014 zijn ze nou weer bij elkaar. Ciment. En dat is een, een calypso-woord voor dive Symbool van ja, voor de vrede en de liefde. Find it. Simon, ik kende het nog niet. Maar eh, heel fraai. In Nederland natuurlijk niks gedaan. Het is, uh, of het heet Brothers on the Slide. Fijn, fijn, fijn. Als je iets wil horen, dan eh, mag je je favoriete plaat aanvragen. Ik zou zeggen, kom maar door. Facebook.com slash weeklog staat voor je open. Jouw favoriete soul, funk, disco plaat. Geef hem maar door. Dit is The Real Thing. Ja, en ook deze band eh, die bestaat nog. Alhoewel, band, het is inmiddels gewoon eh, nog een duo, maar... Het bestaat officieel nog wel, The Real Thing. Natuurlijk eh, van die grote hits. you to me are everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. Dit kwam een, een paar jaar daarna, Can You Feel The Force? Moet steeds aan Star Wars denken dan. May the Force be with you december komt eh, het laatste deel van Star Wars, maar dat eh, geheel terzijde. Real Thing en eh, Can You Feel The Force. Nog even iets nieuws doen? Even iets nieuws? Ja, hè? ja. Ik blijf dit fijn vinden. Het is ja, eigenlijk gewoon een stevige gitaar, maar toch ook nog een flink portie soul. Seratones en to Get To Know You. zo fijn vinden. Seratone's nieuwe album Power is uh, officieel uit. En ja, laten we eerlijk zijn, eh, dit doet, doet eh, titel wel, e- of, ja, de titel wel eer aan Power. Want er zit zeker wat power hierin. Uh, Seratone's en Got to Get to Know You. Ik heb een verzoekje, ik heb een verzoekje. dank daarvoor. Even kijken, het verzoekje is van, van Jan. En Jan heeft even zin, ja gewoon even een discoplaat uit, uit de 70s. Vicky Sue Robinson, bekend van deze grote hit, deze disco hit uit 1976, Turn the Beat Around. Fijn, fijn, Disco, lekkere disco eh, uit, de, uit de 70s. Uh, eh, Sue Robinson en eh, Turn the Beat Around. Als je nog een plaats wil horen het volgende uur, dat kan. Heel makkelijk. Facebook.com slash break de weeklog. Geef je favoriete soul, funk, disco, maar ook een beetje jazzy-achtig zijn zelfs. Geef je favoriete plaat door en ehm, nou, wie weet draaien hem wel kan. Ja, meestal wel. Meestal wel, hè. Ja. We zijn niet zo heel erg streng. Blackstreet en Dr. Dre die hadden met No Diggity hier een beetje ja, de mosterd vandaan. Hè? Want uh, het was gesampled. Bill Withers, Grandma's Hands. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's Hands, played a tambourine so well. Grandma's Hands, used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass, Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say baby grandma understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hands. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma. Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober dan gaat de 30ste editie van het werelds grootste evenement op het gebied van poppen, teddybieren en poppenhuizen plaatsvinden. Het gebeurt in de Brabanthallen in Zettelgebos. Twee dagen lang kun je dan gaan rondkijken, verzamelaars bekijken, informeren en van alles wat met poppen te maken heeft. Poppenhuizen en teddyberen. De beurs is de grootste in de wereld en dat maakt het evenement zeer populair. Dit jaar is het thema van de beurs de Russian Art Experience. Ongeveer 100 jonge en enthousiaste kunstenaars uit Rusland, Wit-Rusland en andere Russisch-talige landen, waaronder Litouwen, komen naar Zetelgenbos. Zo zijn er ook nieuwe reborn babypoppen de beurs is op zaterdag 19 en 20 oktober. Je bent nooit te oud voor een teddybeer. Er is momenteel een expositie in de Hall of Fame. Alle jongeren in beeld, dat is de titel. Er zijn vele honderden studenten werkeloos in Midden-Brabant. Die hebben allemaal een uitkering en een opleiding. En nu mogen we niemand in de steek laten, dat zegt Quint Soetmulder en Sjoerd van Bergen. Zij hebben de expositie bedacht, alle jongeren in beeld. Het is een onderdeel van de Tilburg University. De onbereikbare heten ze enkele jaren geleden nog. De slordige 3000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar die geen baan hebben, een uitkering en een afgeronde opleiding in Midden-Brabant. Ze staan nergens geregistreerd en blijven voor de gemeente, het UWV en de hulpinstanties dus onder de radar. De grote vraag is dus hoe kun je hen vinden? Kun je hen perspectief bieden en kun je ze helpen? De expositie is te zien in Tilburg in de Hall of Fame. Tot zover het regionieuws. Als jij je alleen voelt, dan kan een praatje soms het verschil maken.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 <laughs> uh-huh, uh, now give me what you promised me. Give it you. come on! Joe van uh, Jimi Hendrix. Dat ging eh, niet over hem. Joe Tex en uh, I Gotcha. Hij had ook nog een paar andere fijne liedjes. Ik noem een Have You Ever. Ain't Gonna Bump No More. No Big Fat Woman. Dit was ook, ja, dat vind ik een van zijn beste dit. I You van Joe Tex. Staat ook op de soundtrack van Reservoir Dogs. De allereerste film van Quentin Tarantino. Cool and Again nu met Big Fun. de Gang, waren al eh, jaren bezig, eh, sinds eh, de jaren 60, sinds, sinds de 60s zelfs. Maar later, in de 70s al, maar voornamelijk in de jaren 80, toen kwam echt het grote commerciële succes. Toen, toen kwamen de hits, dit was daar eentje van, 1982 om precies te zijn. Cool and Again en Big Fun. Ach, dit vind ik ook stiekem zo leuk. Zanneres van de Poppies, later ging ze solo en had ze een paar bescheiden disco hits. Dit was eentje van Frank Kinney. He walked into rest bij de Poppies. Later uh, ging ze solo, had ze een paar eh, bescheiden disco-hits. Groove Me. Maakte zij een disco-versie van. Ik heb laatst het origineel gedraaid van eh, King Floyd. Deze die was wel van, van haarzelf. Together We Are Beautiful van Fern Kinney. Dan denk je dus Fern Kinney, maar nee, ze, ze, is het echt wel hoor. Ze is het echt wel. Ja, leuk. Af en toe gewoon eh, zo'n eh, disco. gla. Ah, ik vind dat leuk. Ik vind dat stiekem. Stiekem. Ik zou het niet snel in het openbaar toegeven. Maar eh, stiekem wel leuk, toch? Laat het zijn. Fern Kinney, Together We Are Beautiful. Ach man, ik heb toch iets nieuws ontdekt. Alhoewel, ja, ik heb het al een paar keer aan je laten horen. Want ik vind het helemaal geweldig. Hij is geïnspireerd door heel wat namen. En ehm, ja, Leon Russell, Ellen Toussaint, The Meters, Dr. John hou ik ook allemaal van. Dus... Ja, ik hou je eigenlijk standaard van. New Francis, This Time. this time. I won't let you down. Hij heeft een uh, debuutalbum eh, uitgebracht een paar weken geleden. En dat is zo verschrikkelijk goed. Het heet eh, Changes. Dit is ervan de laatste single en ook het, het, openingstuk. En dat heet This Time. En hij is heel erg ja, geïnspireerd door een beetje die New Orleans rhythms, bluesachtig Chicago-stijl. Ook 70s rock ook een beetje, maar ook toch flink wat blazers. Waardoor, waardoor het toch ja, een dikke vette portie soul krijgt. Ik vind dit echt geweldig. Neil Francis en eh, This Time. Ja, we blijven even, ja, we gaan even de Philadelphia Soul in. Natuurlijk met de OJ's, hè, geweldige, geweldige albums gemaakt. Backstabbers, daar staat toch wel de meeste hits op. Ook Ship en... In 1975 had je het album Survival. En daar stond dit op. Give the people what they want. OJ's. love. Oh jee. Oh jee. De OJ's en eh, Give the People What They Want. Nou, in dit geval gewoon eh, de beste muziek, de beste soul, funk en disco. Iedere woensdagavond eh, tussen 9 en 11 bij Brede de Week op de lokale omroep Goorlen. Waar ze lekker op kunnen dansen. Ja, en dansa, dat is dan de titel van het, het volgende nummer van de band Masada. Die draai ik niet zo heel vaak, wat eigenlijk wel zonde is. Want ik vind dit wel wel een van hun leukste liedjes. Nederlandse Molukse band. Alle grote hits met, eh, nou ik noem uh, Arumbai of uh, eh, Sanyaye. Misschien wel de bekendste die laatste, dat was nummer 1 ook in Nederland. Maar ik vind dit toch wel een van de, van de lekkerste liedjes van Masada. Dansa, don't quit dancing. Masada en uh, Danza. Nederlandse band dus. Ja, Nederlands Molux. Maar ja, ik zeg maar even Nederlands. Want eh, dan kan ik een mooie brug maken. Want eh, de volgende band is ook Nederlands. En ehm, ja, het is nieuwe, nieuwe muziek. Alhoewel, de single is al een tijdje uit. Maar ook uit Nederland dus. Mel Infinite Future en Willing. Let's talk about you and me. Your name is all over the place. Is it me or Peggy Sue? Just tell it to my Make up your mind, cause time is passing by. And I'm willing just to give it one more try. You got my name and my number, but I guess some others too. You have no shame about all the things you do. Make up your mind, cause is passing by. Cause you love Vintage Future. De nieuwe single Willing. Gooi het eruit, meid! one more try. Yeah, I'm willing just to give it one more try. Vanavond op tv is het eh, Gouden Televisie Gala 2019. Daar hebben we in principe helemaal als radio zijn helemaal niks mee te maken natuurlijk. En eh, zeker niet in een eh, muziekprogramma. Maar ehm, ja, laat ik dan toch gewoon even in dit genre, hè, en dan heel breed gezien, gewoon even twee totaal verschillende liedjes pakken die we iets met televisie dan te maken hebben. Is wel zo leuk. Ring moet nog bekendgemaakt worden. Ehm, ik kan je wel vertellen dat de ster heb ik gezien, mannen, de televisie ster, die is voor de mannen eh, is hij gewonnen door eh, Bo van Hevendorens. En bij de vrouwen voor Chantal Jansen. Het zijn natuurlijk altijd dezelfde. Dus. Ehm, en eh, ook nog net een mooie top 10 van, van Arjen Lubach. Maar de, de ring zelf, die moet nog bekendgemaakt worden. Maar toch gewoon even twee liedjes, totaal verschillende liedjes met iets met televisie in de titel. Te beginnen met uh, Scott Heron en The Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to stay home, brother. will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Break. De week. Well, on a brighter note, commercial break. The government has now banned the carrying of spears. Stop about every thousand miles ain't asking too much, is it? You might wish to uh, stay on and listen. It was a place where everything was legal. I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One Nation under God has turned into One Nation under the influence of one drug television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day you can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Absorbed in its world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that was sitting too close to the television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates, where bears in the woods are chased by Grecian formed bald eagles. TV is mechanized politics, remote control over the masses co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's a perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where sound by politics are served to the fast food culture, where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected Willie Horton or Willie not get elected on television? The drug of the nation. Breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation. Breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's concentrate. Better living through television. TV. Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the horror. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a Union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation, Reading ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation. Reading ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved, we return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCB, TNT, but mostly BS. Where oxymoronic language, like virtually spotless, fresh, frozen, light, yet filling, and military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined, like recession to necessary downturn. Crude oil on a beach to moose. Civilian death to collateral damages. And being killed by your own army is now called friendly fire. TV is a place where the pursuit of happiness has become the pursuit of trivia, where toothpaste and cars have become sex objects, where imagination is sucked out of children by a cathode ray nipple. TV is the only wet nurse that would create a cripple. Television, the drug of the nation, breeding ignorance, feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. vanavond wordt hij uitgereikt, de televisiering. Het, eh, het, gala, dat is eh, vanavond. De gouden televisiering. Dus eh, ja, ik dacht gewoon even twee eh, tv-plaatjes. Uh, eh, Gil Scott Heron met The Revolution Will Not Be Televised. En The Dispossible Heroes of Hip Hop Rissy. television, The Drug of the Nation. Amerikaanse rapgroep was het. Michael Franti, hij was de frontman. En zij gebruikten vooral sampling en scratching. En ook wat invloeden uit de rock en jazz gebruikten zij. En ja, dit is ehm, ja, een, een, een, een, band met... ja, vooral, stonden vooral bekend om hun sterk politieke teksten. Ze hadden eh, nou, wat, ook persoonlijke, artistieke en eh, politieke banden met nog wat andere bands. Ehm, en dit komt ehm, van, volgens mij van hun uh, debuutalbum. Ja, Hypocrisy is the Greatest Luxury. Ehm, en dat ja, bevat nummers over massamedia, homofobie, rassendiscriminatie. Gezellig dus. dus ah, ja, e-, eigenlijk alleen maar ja, protestnummers eigenlijk. echt een cultplaat. een beetje underground-achtig. Discjockeys van eh, de VPRO die vonden het eh, destijds eh, ongelooflijk gaaf. Maar een commercieel succes, dat werd het niet. This Possible Heroes of Hip Hop Parisi. En television The Drug of a Nation. Voor mij wordt dan bijna bekendgemaakt wie die ring heeft. nou, houden we nog even in de gaten. Dat ook weer gaat. Nieuwe muziek dan. Ja, hij, heeft al een, uh, hij is nog maar 27 en hij heeft nu al een aantal uh, albums uit. Groot talent, Lawrence Jones, Everything's Gonna Be Alright. You got me losing all my money. You got me going out my mind. I think of you in the morning. I know that you're one of a kind. I know it's hard, but it's the best I can do. look. Now you've come into my life. I'm finally getting out of this rut. I know it's hard, but it's the best I can do. Lawrence Jones Band. Everything's gonna be alright. Inmiddels eh, zie ik ook eh, dat de ring is, inmiddels is uitgereikt. Eh, die Chanteau Meiland heeft gewonnen, hoe heet hij? Wat mij ook meteen doet beseffen dat ik in Nederland geboren ben. Want ja, we zijn een smakeloos landje. Dus hè, als ik mijn persoonlijke mening erover mag geven. En ja, natuurlijk, hè, dat mag ik. Um, ehm, maar ja, wij gaan gewoon door. Hè. De beste muziek, de beste soul, funk en disco. Wat dacht je hiervan? Oh, Lanny hoort. de notering dit. De Tramps. Ze hadden Disco Inferno. Maar ze hadden ook Disco Party. En die hoor je nu. en Disco Party. Eh, fijn, liedje blijft dat ook. Fijn disco liedje. Ehm, we hebben trouwens ook een, eh, een podcast met eh, dit programma al een aantal maanden. Ehm, dan moet je even naar de, naar de Facebookpagina als je dat wilt volgen. Kun je gewoon heel makkelijk abonneren volgens mij. En dan krijg je iedere week krijg je dus in je inbox of hoe dat ook werkt. Of in ieder geval kun je iedere week dan eh, de uitzending terug beluisteren en terugchecken. Dat doe je via de Facebookpagina facebook.com slash breekdeweeklog. Dus facebook.com slash breekdeweeklog. Daar vind je de Facebookpagina van eh, dit programma. Oeh. Imagination. Lanny Hoort. Flashback. wel een, eh, een mooi eh, handjevol hits. Eh, ik noem een an Illusion, Music and Lights, In the Heat of the Night. En dan heb ik ze niet eens allemaal gehad. Hoor je bij Break de Week op lokale hoep horen met de beste soul, funk, classic disco. En ook 70s en 80s floor fillers, obscure club tracks. En deze die hoort daar wel een beetje ja, in, die, laatste categorie. Want dit werd geen hit in Nederland. Dus ja, ah, gewoon wel leuk. Keertje leuk om te draaien. Imagination en Flashback. Nog even iets nieuws laten horen. Alhoewel, nieuw, ik, laat het al een aantal weken horen. Want ja, het is fantastisch. Ook dat nieuwe album, dat is geweldig. Brittany Howard, de frontzangeres. Of ja, de, de frontvrouw en de zanneres. Eigenlijk 2 in 1. Van eh, de Alabama Shakes. Ze heeft nu een debuutalbum eh, album uit, al een eh, klein maandje. Dat heet Shame, waarvan dit toch wel met kop en schouders bovenuit het beste liedje is. Stay high! did you come from? zonder op te scheppen voor iemand van mijn leeftijd toch al best wel eh, veel muziek eh, heb gehoord in mijn leven. Maar ik vind hier toch ehm, een soort van eh, ja, vernieuwing in zitten wat zij doet. Ik vind het, ik vind het te gek. Brittany Howard en Stay High. Goed, ik heb er nog twee voor je. Um, ja, zometeen gaan we er heel rustig uit. Maar dan gaan we, nog, gaan we nou nog heel even dansen. En dit is echt zo'n liedje voor, voor in de kroeg. Wat het echt goed doet in de kroeg, denk ik zomaar. 40 jaar oud, dit jaar 40 jaar oud uit 1979. Alicia, Alicia Bridges en I Love the Nightlife. als je dit hoort, ja, s'avonds dan is het te gek. perfecte plaat voor op eh, de tijdstip. Eh, haar enige hit, maar wel een hele goede, laten we zijn. Lisa Bridges en I Love the Nightlife. Staat ook op eh, de verzamel-cd Magic of Disco. Er zijn twee delen van. Als je een beetje van disco-muziek houdt, dan is dat wel een, een verzamel-cd die ik je aan kan bevelen. Want er zijn fijne liedjes op. Goed, ik heb er nog eentje, want ja, het zit er alweer op. Brede week, dit was hem voor woensdagavond 9 oktober 2019. Sluit af met Van Man, Van Morrison en Crazy Love. Tot vrijdag. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down.